Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De boetes voor te hard rijden of bellen achter het stuur moeten omlaag. Anders denkt het Openbaar Ministerie dat mensen het niet meer zullen pikken. Dat schrijft het AD. De boetes zijn flink omhoog gegaan. En daardoor moet je nu 440 euro aftikken voor onterecht parkeren op een gehandicapte plaats. Dat is meer dan in sommige strafzaken. Voor mishandeling worden bijvoorbeeld vaak boetes van 400 euro uitgedeeld. In een heftig ongeluk gisteravond op de A59 bij Drunen in Brabant. Twee auto's botsten op elkaar waarbij vier jongeren zwaar gewond raakten. Ze zaten allemaal in dezelfde auto die verschillende keren over de kop sloeg. De inzittenden van de andere auto raakten niet gewond. En de Russische sightseeing tour van Kim Jong-un gaat nog even door. De leider van Noord-Korea heeft al een raketbasis bekeken... en vandaag staat een bezoekje aan een straaljagerfabriek op het programma. Kim Jong-un heeft ook bijgepraat met president Poetin... en hem uitgenodigd om langs te komen in Noord-Korea. En dan nog een bijzonder bezoekje aan de burgemeester van Amsterdam. Ze kreeg bedrijven, scholen en sekswerkers op de koffie. Ze zijn allemaal tegen het plan van een groot erotisch centrum. Dat moet aan de rand van Amsterdam worden neergezet... zodat de bol op de wallen wat rustiger wordt. Maar er zijn een hoop mensen het dus niet mee eens. De drukte op de wallen zal niet stoppen op het moment dat je daar raamvermindering doet of helemaal sluit. Dit is een, een al decennia lang een magneet voor toeristen. Waarom ga je dan denken dat het oplost om ergens anders een enorm centrum te bouwen en dan denk je, oh halleluja, het is opgelost.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 In de VS wordt gestaakt bij de drie grootste autofabrikanten van het land... Ford, General Motors en Stellantis, dat is het moederbedrijf van Chrysler. Het is volgens de vakbond nooit eerder gebeurd. De stakers eisen een loonsverhoging van 36% verdeeld over vier jaar. En in Rotterdam is een explosief afgegaan bij een woning in de wijk IJsselmonde. De voordeur is beschadigd, maar niemand raakte gewond. De politie doet nog onderzoek. Het weer, het is een zonnige ochtend. Vanmiddag zijn er wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden.